voor de hulp aan de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen. Volgens de VN zijn zeker 11 miljoen mensen getroffen. Ze hebben behoefte aan voedsel, drinken en andere hulpmiddelen. De eerste voedselpakketten zijn al uitgedeeld... maar volgens NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel... zijn veel plekken nog verstoken van hulp. Er is nog niets bekend over het lot van de 16 Nederlanders die zoek zijn op de Filipijnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er sinds de storm geen contact meer met ze is geweest. Er is wel contact met hun familieleden. Gisteren is een consulair specialist naar de Filipijnen vertrokken... die de ambassade in Manila gaat helpen bij het zoeken naar de mensen. Bij de orkaan is een Nederlander van 69 omgekomen. Hij was met vrienden op een duikvakantie bij het eiland Kamanga in het westen van het land. In de Arabische wereld hebben vrouwen het nergens slechter dan in Egypte. Volgens onderzoekers van de Thomas Reuters Foundation. Sinds de val van het regime Mubarak is de handel in vrouwen enorm toegenomen... en worden veel vrouwen seksueel geïntimideerd. Volgens onderzoekers heeft de Arabische lente de positie van de vrouw alleen maar verslechterd. Onder meer door de komst van streng islamitische groepen. Saoedi-Arabië, waar vrouwen niet mogen autorijden, bungelt ook onderaan de lijst. Ook daar worden vrouwen als tweederangs burgers behandeld. Mensen die op internet zwaar professioneel vuurwerk bestellen... krijgen voortaan een videofilmpje toegestuurd. Daarin worden ze gewaarschuwd dat ze op het punt staan iets illegaals te doen. De mail wordt gevolgd door een brief met dezelfde boodschap. De afzender is de Taskforce Opsporing Vuurwerkbommenmakers, waarin onder meer de politie is vertegenwoordigd. De Taskforce waarschuwt dat mensen een celstraf kunnen krijgen door illegaal vuurwerk te bestellen.